Kees Groot met het NOS-journaal. Vanaf volgend jaar krijgen ook ouders met kinderen op de peuterspeelzaal geld terug van het Rijk. Nu geldt de kinderopvangtoeslag alleen voor opvang op een crash. Maar de Tweede Kamer heeft ingestemd met een plan van minister Ascher om de wet uit te breiden. Omdat er dezelfde eisen gaan gelden voor crashes en peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog, zegt Ascher. Er blijken veel meer melkveeboeren te willen stoppen met hun bedrijf dan er kunnen worden uitgekocht. Een subsidieregeling die het ministerie van Economische Zaken gisteren openstelde is nu al overtekend. De boeren kunnen 1200 euro per koe krijgen. De stoppersregeling moet leiden tot het wegwerken van het mestoverschot. Dat is een eis van de EU. Spoorbeheerder ProRail heeft vorig jaar veel meer meldingen gekregen over mensen die dicht langs de rails lopen zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Het aantal meldingen liep op van 200 in 2015 naar meer dan 3000 in 2016. Door de spoorlopers liepen meer dan 16.000 treinen vertraging op. Om mensen te wijzen op de gevaren lanceerde ProRail vandaag een nieuwe attractie in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Mensen kunnen daar in een soort container staan en dan voelen wat er gebeurt als een trein vlak langs je voorbij raast. Reizigers laten steeds meer liggen in de trein. Afgelopen jaar zijn ongeveer 112.000 voorwerpen achtergebleven in de coupés. Dat is volgens de NS 11% meer dan in 2015. Waar die stijging door wordt veroorzaakt is onduidelijk. Het magazijn waar de spullen bewaard worden is inmiddels zo goed als vol. Volgens de NS komt ongeveer 60% van de achtergebleven spullen terug bij de eigenaar. Het weer, toenemende bewolking en regen. Langs de kust neemt de wind toe tot hard, kracht 7. De minima liggen vannacht rond 8 graden. Morgen is het regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger. Het wordt dan 10 graden. Donderdag blijft het zacht en regenachtig. In het noordelijk kustgebied is er dan kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen nog viel op de A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer na een ongeluk.